Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De regeringspartijen praten vandaag verder over het migratiebeleid. Vannacht konden ze het niet eens worden over manieren om de instroom te beperken. Maar tot een breuk in het kabinet is het ook niet gekomen. Premier Rutte bood zijn excuses aan voor zijn harde opstelling in het crisisoverleg woensdagavond. Rutte wil grote groepen asielzoekers een tijdelijke status geven... met een beperkt recht op gezinshereniging. Voor de ChristenUnie is dat onacceptabel en ook D66 voelt daar niets voor. De twee partijen wezen twee varianten van het voorstel af. Vandaag wordt over een nieuwe variant gesproken. Twitter dreigt met een rechtszaak tegen concurrent Meta vanwege de nieuwe berichtendienst Threads. Die dienst zou te veel op Twitter lijken. Meta is het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp en lanceerde Threads deze week. In een brief beschuldigde topjurist van Twitter de concurrent ervan inbreuk te plegen op bedrijfsgeheimen en ander intellectueel eigendom. Meta zou oud-medewerkers van Twitter hebben aangenomen om de nieuwe berichtendienst op te zetten. Meta ontkent dat en zegt dat geen enkele oud-Twitter-medewerker betrokken is bij de ontwikkeling van Threads. Peter van der Velde wordt waarnemend burgemeester van Leiden. Hij treedt aan op 1 september, wanneer Henri Lenverink na 20 jaar stopt als burgemeester. Van der Velde is 69 jaar en net als Lenverink lid van de PvdA. Hij was eerder burgemeester van onder meer Emmen, Bergen op Zoom en Breda. De uitgaven voor zorg en welzijn zijn vorig jaar met 1,2 gestegen. Tot 126 miljard euro, heeft het CBS berekend. Dat de groei relatief laag is, komt doordat de corona-uitgaven vorig jaar grotendeels wegvielen. Wel namen de kosten voor maatschappelijke opvang fors toe met ruim 50 Dat is een gevolg van de toegenomen instroom van asielzoekers.